Morgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Israël gaat de komende dagen tienduizenden nieuwe militairen oproepen. Het gaat om zo'n 60.000 reservisten. Dat zijn mensen die eerder al een tijd in dienst zijn geweest... en die stand-by staan voor als het nodig is. Verslaggever Sander van Hoorn vertelt waarom ze nu een brief op de mat krijgen. De regering van Israël wil dat het leger Gaza-stad gaat bezetten. Die reservisten die gaan een brief in de bus krijgen. De minister van Defensie heeft gisteren de plannen voor de gevechten in Gaza-stad officieel goedgekeurd. Ja, dat is, neem ik aan, wat je doet als militair. Eh, zolang er nog geen ander bericht is, ga je door met de planning voor de opdracht die je hebt gekregen. Of ze inderdaad Gaza-stad binnen gaan vallen en zo ja, wanneer is niet duidelijk. De Israëlische regering wil alle Palestijnse inwoners daar wegjagen. Dat zou etnische zuivering zijn. In Nederland is crack aan een opmars bezig. Volgens NRC is de druk een stuk goedkoper geworden... en raken nieuwe gebruikers snel verslaafd. Vooral onder migranten en daklozen is het spul populair. Van crack krijg je een euforisch gevoel... maar het is extreem verslavend en gevaarlijk. Volgens een onderzoeker hebben de meeste gebruikers heel veel problemen. Ze zitten zonder werk, hebben vaak geen huis... en hebben problemen met hun familie. En een bijzondere dag in de London Zoo. Daar moeten alle 10.000 dieren op de weegschaal. Deze verzorger van de dierentuin legt uit hoe ze de dieren zover krijgen om op die weegschaal te gaan staan. So we've got lots of tricks up our sleeves to get the animals weighed. Sometimes we'll modify the weigh scale. Sometimes we'll give special treats from their diet, so their favorite fruit in the in the case of a monkey. Ze leggen er soms snoepjes en fruit op, vertelt hij. De weegresultaten worden in een internationale database gezet. Door de dieren te wegen en te meten kunnen dierenartsen en verzorgers de groei en gezondheid van de dieren goed in de gaten houden. Dan krijg je het weer nog in het noorden wat meer zon dan in het zuiden. Maar in de loop van de middag wordt het ook daar steeds beter. Aan de kust wordt het een graad of 21. In het binnenland vandaag maximaal 25 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Uitgelopen werkzaamheden veroorzaken file op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... tussen Hoogmade en Hoofddorp 11 kilometer met 20 minuten extra reistijd. Er zijn twee rijstroken dicht. Het loopt daardoor ook vast op de A44 vanuit Den Haag...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 Did you know how it feels? I said it shorty, she was checking up for me. From the game she was spinning in my ear, you would think that she knew me. Decided to cheat. Conversation got heavy. She had me feeling like she's ready to blow.